Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering noemt de arrestatie van journalist Evan Gershkovich in Rusland officieel een onterechte aanhouding. Door het officiële stempel krijgt de zaak prioriteit voor de Amerikaanse regering... en wordt er een speciaal team opgezet om de journalist weer vrij te krijgen. Gershkovich is correspondent voor The Wall Street Journal. Hij werd eind vorige maand opgepakt op beschuldiging van spionage. De Israëlische minister van Defensie, Galant, die was ontslagen, keert weer terug op zijn post. Premier Netanyahu noemt als reden de gespannen veiligheidssituatie. Galant werd twee weken geleden door Netanyahu ontslagen... omdat hij openlijk kritiek had geuit op de voorgestelde hervormingen van de rechtspraak in Israël. Nick en Simon hebben voorlopig voor de laatste keer samen opgetreden. De twee gaven gisteravond in Ahoy nog een laatste afscheidsconcert... dat zowel voor de bezoekers als de artiesten emotioneel was. Na 17 jaar als duo gaan de twee Volendamse zangers zich richten op solo-carrières. Ze blijven wel samen televisieprogramma's maken. Nick en Simon waren een van de succesvolste Nederlandse muzikale duo's ooit. De twee scoorden maar liefst 10 nummer 1 hits. De Amerikaanse striptekenaar L. Jeffy is overleden. Hij was 102 jaar. Hij werkte 65 jaar lang voor het satirische tijdschrift Mad... waar ook decennia lang een Nederlandstalige versie van verscheen. Jeffy wordt gezien als een van de belangrijkste striptekenaars van zijn tijd. Een van zijn meest kenmerkende bijdragen aan Mad waren de zogenoemde fold-ins... Door de achterpagina in te vouwen ontstond er een hele andere tekening met een komische kwinkslag. Jeffrey werkte door tot op hoge leeftijd. Hij begon in de Tweede Wereldoorlog met tekenen en stopte pas in 2020.